Mark Hokken met het NOS-journaal. Een schandebaan baan, meldt de Telegraaf. De 230 oud-militairen eisten 22.000 euro per persoon... vanwege hun ervaringen in Srebrenica. Ze konden daar niets doen tegen de massamoord op Bosnische moslims. De groep heeft er inmiddels vertrouwen in... dat het ministerie van Defensie zorgt voor eerherstel en goede nazorg... en ziet daarom af van de claim. In Amsterdam is gisteravond een gebouw beschoten met een raketwerper... Getuigen hoorden een enorme knal bij een kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk. De politie trof een kapotgeschoten raam aan. In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie weet nog niet waarom er juist op deze plek werd geschoten. Het lijkt erop dat de daders de draden van de beveiligingscamera's hadden doorgeknipt. Griekenland kan weer financieel op eigen benen staan. De ministers van de Eurogroep zijn het eens geworden over het afbouwen van de steun... Die kreeg Griekenland nadat in 2009 was gebleken dat het land er veel slechter voor stond dan de regering had voorgespiegeld. De eurolanden beëindigen het noodprogramma. De Grieken krijgen nog 15 miljard euro en 10 jaar extra de tijd om de schulden af te lossen. Italië wil een schip van een Duitse hulporganisatie in beslag nemen om de papieren te controleren. De regering wil weten of het onder Nederlandse vlag vaart, zoals de organisatie Mission Lifeline zegt. Nederland spreekt dat tegen. Het schip pikte gisteren 226 migranten op... die probeerden de Middellandse Zee over te steken. Italië zei dat dat tegen de regels was... omdat de Libische kustwacht al onderweg was... en dat het schip maar naar een ander land moet varen, bijvoorbeeld Nederland. Er komt een Europese regeling voor ouderschapsverlof. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken besloten. De regeling houdt onder meer in dat alle Europese vaders zeker 10 dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind. Het duurt waarschijnlijk nog wel enkele jaren voor de...